Goedemorgen, ik ben Joke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Afghanistan staan de Taliban op het punt om Oruskan in te nemen. Vanochtend drongen de islamitische terroristen de hoofdstad Tarinkot binnen... vertelt correspondent Alette André. De Taliban hebben het centrum van de stad eh, bereikt... en daar eh, wordt, eh, voor zover ik begrijp... momenteel nog steeds hevig gevochten rondom belangrijke overheidsgebouwen... zoals het politiebureau, het complex van de gouverneur van de stad... en ook, ja, en ook het hoofdkantoor van het leger het voormalige kamp Holland. Tot 2010 zaten daar Nederlandse militairen. Hun missie was bedoeld om Afghanistan weer op te bouwen. Dit jaar besloten alle westerse landen hun militairen terug te halen... en sindsdien rukken de Taliban weer op. Als het de jihadisten lukt om Oruzgan in te nemen... hebben ze vrijwel het hele noordoosten van Afghanistan in handen kan best zijn dat jij de komende tijd meer gaat verdienen. Want op veel plekken gaan de lonen omhoog, heeft ABN AMRO ontdekt. In de horeca bijvoorbeeld. Restauranteigenaren zitten zo te springen om koks en serveersters... dat ze bereid zijn de portemonnee te trekken. Zo ging het salaris in de bediening van ongeveer 10,50 euro naar meer dan 11 euro. De app Zoom komt met een nieuwe functie waardoor studenten zich beter kunnen concentreren. Je docent kan straks de focusmodus inschakelen. Daardoor worden de webcams van alle klasgenoten uitgeschakeld en zie je alleen nog de docent in beeld. Wanneer de functie in Nederland beschikbaar is, is nog niet duidelijk. Nog drie weken en dan hopen Max Verstappen-fans dat ze hun idool over het circuit van Zandvoort zien scheuren. Maar gaat dat allemaal wel door? Dat moet de rechter vandaag beslissen. Milieuclubs hebben een zaak aangespannen omdat de race de rust verstoort van de Dis en de rugstreeppad. Wat hier niet klopt is dat een deel van die tribunes wordt gebouwd in het leefgebied van beschermde diersoorten. Er is illegaal asfalt gestort. Het leefgebied van die beschermde diersoorten is compleet verdwenen. Of Formule 1-fans daar ook zo over denken? Wat is nou belangrijker, de zandhagedis of, uh, of Max Verstappen? <laughs> ik, eh, als je het aan mij vraagt, eh, vind ik het te groot opgezet, ja. Ik heb zelf koeien. Ik heb ook een race strikken. Dan rijd ook wel door die stal heen. De eerste keer is even schrikken, de tweede keer zal ze gewoon snuffelen. zegt de is gaat winnen aan de Formule 1. Die, die wint er wel aan. Het weer. We krijgen een zonnige en droge zomerdag. In het binnenland kan het 27 graden worden. De rest van het land blijft bij Gaat gaat of 25. En morgen wordt het alweer ietsje minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is wat vertraging tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 4 kilometer file met maximaal 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De N9 Alkmaar Den Helder is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel.